Mark met het NOS-journaal. Het aantal tieners door jongvolwassenen daalde het aantal. Onder 65-plussers veranderde niets. Die groep leest met 90% verreweg het meest. Een op de drie Nederlanders vindt dat geweld tegen een partner in sommige gevallen moet kunnen. In geval van vreemdgaan of onenigheid over de opvoeding mag geweld worden gebruikt, vindt een derde van de ondervraagden. Kennisinstituten Atria en Blijfgroep deden voor het eerst onderzoek naar wat Nederlanders vinden van geweld in een relatie. In het algemeen is bijna niemand voorstander van geweld, maar de 3000 ondervraagden gaven aan dat er uitzonderingen zijn. Zo zeggen verschillende vrouwen dat één keer een klap krijgen kan, maar een tweede keer niet. Verder vinden mannen geweld tegen hun partner vaker acceptabel dan vrouwen. De Tweede Kamer heeft een volgende stap gezet op weg naar het anders benoemen van burgemeesters. Afgelopen avond sprak een ruime meerderheid zich uit voor het uit de grondwet halen van de huidige methode van benoemen door de regering. Daarmee is nog niet duidelijk hoe burgemeesters in de toekomst benoemd worden. Minister Olongren vindt het nog te vroeg om zich daarover uit te spreken. Apple wil de komende vijf jaar 30 miljard dollar investeren in de VS. Dat moet 20.000 banen opleveren. Verder maakt het technologiebedrijf gebruik van een nieuwe regeling van president Trump om bedrijven tegen gunstige voorwaarden geld vanuit het buitenland terug naar de VS te laten halen. Apple heeft ruim 250 miljard dollar geparkeerd in landen met gunstige belastingregels. Het weer van west naar oost trekken winterse buien over het land. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. En in het noordoosten is kans op sneeuw en gladheid.